De Gezondheidsraad adviseert minister Klink om kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar in te enten... Ook de ouders, broertjes en zusjes van jonge baby's moeten een prik krijgen. Klink geeft zo dadelijk een persconferentie en het ziet eruit dat hij het advies van de Gezondheidsraad opvolgt. Justitie zoekt uit waarom rechters steeds minder vaak tbs opleggen. Vorig jaar daalde het aantal tbs-uitspraken van 183 naar 118. Staatssecretaris Al-Bayrak wil weten of dat te maken heeft met het toenemend aantal verdachten... dat weigert mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek om zo tbs te ontlopen... Bondskanselier Merkel heeft oud-Sovjet-president Gorbachev bedankt voor zijn rol bij de val van de Berlijnse muur. Door zijn hervormingen in de Sovjet-Unie werd verandering mogelijk in de DDR, zei Merkel. Zij liep met Gorbachev en de Poolse oud-president Walensa nog eens de route die ze twintig jaar geleden liep op de dag dat de muur openging. Vanavond is er een groot feest bij de Brandenburger Tor. Libië heeft twee Zwitsers die meer dan een jaar gevangen hebben gezeten overgedragen aan de Zwitserse ambassade in Tripoli. Of ze Libië uit mogen is niet duidelijk. Het zijn twee zakenmannen die vorig jaar juli werden gearresteerd. Dat was twee dagen nadat in Zwitserland de zoon van de Libische leider Gaddafi was opgepakt. Hij werd verdacht van mishandeling van personeel in een Zwitsers hotel. Die aanklacht werd later ingetrokken. Een lijfwacht in opleiding van de Deense koningin Margarethe is openlijk neonazi, Hitlerbewonderaar en ontkenner van de jodenvervolging. Toch wordt hij niet ontslagen... Volgens het Deense Hof omdat er niet mag worden gediscrimineerd op grond van ras, religie of politieke overtuiging. Omdat de man nog in opleiding is, wordt hij nog niet ingezet voor de bewaking van de koninklijke familie in Denemarken.